Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Turkije betaalt de vergoeding aan de nabestaanden van 35 Koerden... die vorige week door een vergissing werden gedood. Ze kwamen om het leven bij een luchtaanval bij de grens met Irak. Het leger dacht terroristische strijders van de PKK in het vizier te hebben... maar het bleken Koerdische brandstofsmokkelaars te zijn. De Turkse vicepremier zegt dat de nabestaanden over enkele dagen compensatie krijgen. De hoogte daarvan is nog niet bekend. De regering weigert officieel excuses aan te bieden omdat het onderzoek naar de luchtaanval nog niet is afgerond. Op verschillende treinstations hebben schoonmakers de afgelopen avond het werk neergelegd. De actie begon in Nijmegen en later volgden de stations in Arnhem, Enschede en Utrecht. Perrons en treinen worden niet meer schoongemaakt. De schoonmakers eisen onder meer doorbetaling bij ziekte en verlichting van de werkdruk. Volgens de werkgevers lopen de loonkosten daardoor veel te sterk op. De komende dag breiden de actie zich uit en donderdag is er een landelijke manifestatie in Amsterdam. De CAO geldt voor ruim 120.000 schoonmakers. De burgemeester van Hilversum wil net als zijn collega's in Rotterdam en Nijmegen een discussie over strengere regels voor vuurwerk. Met oud nieuw ontplofte bij een theater een soort vuurwerkbom. Drie mensen raakten daarbij gewond. Volgens de burgemeester is Hilversum aan een ramp ontsnapt, want vlakbij stond een vrachtwagen met daarin 1000 kilo zwaar vuurwerk. 2011 was voor de Nederlandse film een topjaar. Er waren vergeleken met een jaar eerder meer gouden, platina en diamanten films. Die status krijgt een film als hij 100.000, 400.000 of een miljoen bezoekers heeft getrokken. Grootste publiekstrekkers waren New Kids Turbo en Gooise Vrouwen. Dan nog het weer, toenemende bewolking, maar droog.